Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft de 30 Palestijnse gevangenen die ze vandaag zouden vrijlaten... inderdaad laten gaan. Ze gaan om 15 vrouwen en 15 minderjarige jongens. Onze correspondent Nasra Habiballah zegt dat de gevangenen voor hun vrijlating... te horen kregen dat ze niet met de media mogen praten, maar sommigen doen dat toch. Die zeggen dat ze erg slecht zijn behandeld, dat ze in eh, isolatie zaten... dus hun cel eh, bijna niet af mochten, werden vernederd, eh, weinig eten kregen... soms geen elektriciteit hadden Ehm, dus ja, dat de situatie daar eigenlijk heel erg slecht was. De gevangenen zijn geruild voor tien Israëliërs... die vast werden gehouden in de Gazastrook door Hamas. De brand van afgelopen nacht in het gemeentehuis van Soest is mogelijk aangestoken. Dat zegt de politie na onderzoek. De brand heeft veel schade veroorzaakt en daarom bleef het gemeentehuis vandaag dicht. Het is nog niet duidelijk wanneer die weer open gaat. Er was niemand in het pand toen de brand uitbrak. De bedragen die de politieke partijen hebben uitgegeven aan reclames tijdens de campagnetijd zijn bekendgemaakt. Opvallend genoeg heeft de winnaar van de verkiezingen, de PVV, maar 4.500 euro in reclame gestopt namelijk één gesponsorde Facebook-post. De partij die het meest in de campagne heeft gepompt is de VVD. 3,4 miljoen aan reclamespotjes en social media post Ook D66 en GroenLinks-PVDA gaven meer dan 2 miljoen uit. Onderaan het lijstje staat NSC van Pieter Omtzigt. Die heeft voor geen enkele advertentie betaald. En met een piemel of tietenpak door het centrum van de Spaanse stad Sevilla paraderen. Vergeet het maar. De stad verbiedt vanaf nu alle kledingstukken die een seksuele uitstraling hebben. Dat doen ze om zuiptoerisme tegen te gaan, zegt correspondent Miral de Bruyne tegen de VRT. Wij zijn het zat hier. Wij willen dat mensen komen voor de stad. Wij willen niet dat er door onze prachtige historische stad allemaal mensen rondlopen uh, met penispakken. En zij willen vooral toeristen die niet de boel op stel te zetten en de hele avond eh, aan het drinken zijn... en aan het einde van de avond heel veel, voor heel veel problemen zorgen. Ja, steeds meer Spaanse steden zijn die vrijgezellenfeesten zat. Mocht je trouwens toch zo'n lekker gek ludiek piemelpak overwegen... dan riskeer je 750 euro boete. Het weer. Vanuit het westen komen er langzaam buien over. Vanavond bewolkt en kans op winterse bui met lokaal ook onweer. Morgen wisselvallig en zo'n 2 tot 6 graden.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 Ga er lekker voor zitten. Neem een lekker glaasje wijn, een blokje kaas, een chippy. Geniet ervan. De mooiste muziek komt weer voorbij. another mountain There are mountains and hillsides enough to climb There are oceans enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord there's just too little love What the world needs now Is love, sweet love No, not just for some Oh, but just En ik ben het helemaal eens met Barry Manilow. What the world needs now is love, sweet love. Ja, ik weet niet of u vanavond ook even naar opsporing verzocht heb gekeken. Nou, dat had alles behalve eh, met liefde te maken. Wat een waardeloos zootje daar toch. Ja, sorry dat ik het zo zeg, eens. Maar ik kan me er zo aan ergeren. Dat schoren. Chicago. We zullen hem ongetwijfeld hebben herkend. Pieter Citera. U kent hem allemaal wel. Het prachtige nummer van If You Leave Me Now van Chicago natuurlijk. Eh, dit keer zong hij samen. Dan moet ik even spieken, luisteraars. Want ik, ik, ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd. Pieter Citera, even spieken, nogmaals. Waar zong hij nou samen mee? Eh, nou, ja, dan, wil, dan wil je dat achter elkaar weer dat opnoemen. En dan, had je notabene het cd'tje ook, eh, ook klaar liggen. Oh, ik heb het gevonden. Samen met Crystal Bernard. Bernard. Eh, eigenlijk hetzelfde als eh, onze prins Bernard schrijf je het. Crystal Bernard. Samen met Pieter Citera. En het, het prachtige nummer wat zij samen zongen heette Forever Tonight. Daar heeft u van kunnen genieten. En we kunnen vanavond nog veel meer genieten. Want ik heb ook eh, lieve luisteraars die mij zo nu en dan verzoekjes eh, vragen. En nou heeft eh, Paul de Schouwer samen met zijn partner Saskia... die hebben een prachtig nummer aangevraagd van Rod Stewart. En Paul, je zal het vast niet erg vinden als ik dat ook opdraag aan Annemieke Vos... want die is een beetje ziek. Die ligt een beetje ziek te zijn op bed. En ik heb beloofd, ik draai voor jou ook een plaatje. Nou, dit, dit is eigenlijk... dat past zo goed in het sfeertje. want we willen het helemaal niet over ziekte hebben... I Don't Want to Talk About It. En is een prachtige uitvoering eh, samen met het eh, Royal Philharmonic Orchestra. Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Ja, alleen in het begin al, hè? Heeft u hem? <laughs> Ja, ja. ben ik blij met zulke verzoekjes. Oh. Heerlijk. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing. stay here, won't you listen to my heart? kippenvel Dat is een prachtig orkest. En het lijkt me dat ook geweldig als je dan artiest bent, zanger bent of zangeres, maakt niet uit. Dat je dan ook mag zingen met zo'n geweldig orkest. En dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar Treintje Oosterhuis deed het bijvoorbeeld ook met uh, het Metropoolorkest... naar aanleiding van natuurlijk het repertoire van Burt Bacharach. Misschien ga ik er straks ook nog wel wat van draaien. Is ook niet eh, onaantrekkelijk om naar te luisteren, moet ik eerlijk zeggen hoor, eh, luisteraars. This morning, you were on my mind. So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles, oh, I got worries, oh. you this morning. You were on my mind. Christian St. Peters. Ja, een hele tijd geleden hoor dat dat een hit was. You Were On My Mind. Ja, als u over een meisje zou zingen, luisteraars... überhaupt, als u kan zingen natuurlijk, dan moet je er maar van uitgaan. Maar als u nou over een meisje zou zingen, hoe zou u dat dan doen? Als nou, John Lennon deed het op deze manier. Is there anybody She's the kind of girl you want so much it makes you sorry Still you don't regret a single day Ah, girl, girl girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her. She will turn to me and start to cry she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know. if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? will she still believe it when Zo bezinkt John Lennon zijn meisje Girl. Nou, ik weet niet of hij het toen al over Yoko Ono had. Ik denk het niet, want het was ver voor de tijd dat hij Yoko, Yoko Ono eh, leerde kennen, zeg maar. Maar uh, best wel aardig, aardig wijsje, toch? En je hoort het niet vaak, dus ik denk, nou laat ik het eens draaien. I just swear. Het zwoele stemgeluid van Shania Twain. Nog een hele mooie verschijning ook, eh, mannen. Vrouwen ook, hè? die tellen ook mee. <laughs> through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you.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 Prachtig gezongen. Ja, deze, dit blijft ook altijd lekker hoor. Is de waarheid. True. Spendau Ballet. I know this much is true. Dat was natuurlijk Spendau Ballet. Ja, luisteraars. En eh, ik, morgen dan moet ik Sinterklaas spelen. Dat is niet te geloven. In Zaanstad. Ergens bij een groot bedrijf. Die eh, gespecialiseerd zijn in eh, optische materialen. Ik denk contactlenzen en, brillen en zo. En, ja, een focusachtig gebeuren. Waar ik me morgen als Sint op moet focussen. En daarom speciaal in die heerlijke eh, hoe moet ik het noemen?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 Oh, the most wonderful time of the year. Dankjewel, Andy Williams. Ja, eh, u denkt natuurlijk, luister, gaat hij Sinterklaas spelen morgen? Gaat hij een kerstliedje draaien? Nee, helemaal niet alleen een kerstliedje. The Most Wonderful Time of the Year is gewoon eind november, begin december. Alle straten verlicht. En ik kan u verklappen, ondanks dat ik morgen Sinterklaas moet spelen... is, is het ook eh, bij mij eh, in de woonkamer gewoon al een kerstdorp. Ik heb de kerstboom al staan en mooie lichtjes branden voor de ramen... die elke keer van kleur wisselen, dus de buren kunnen volop meegenieten. Die, eh, die hebben me al een schouderklopje gegeven. Zo, wat gezellig, Jarl, dat je dat allemaal doet voor ons. <laughs> Ja, nou ja, ik vind het zelf ook heel gezellig. Ik geniet van deze maanden. Ik geniet van Sinterklaas en ook van kerst. En ik heb u vast een voorproefje willen geven. Eh, nou, eh, we nemen een glaasje champagne. Drinkt u mee? How about us? Gezellig. natuurlijk eh, Champagne met How About Us. Nou, How About Us, eh, luisteraars. Ik, eh, ik heb het gezellig vanavond. Ik hoop u ook. En ik hoop dat u blijft genieten tot middernacht van de heerlijkste muziek die ik voor u ga draaien. wat heb ik voor u klaarstaan? Ja, ik had eigenlijk een nummer van Jelen Parsit willen draaien. Maar mijn, mijn spelertje die weigert even dienst. Ik moet denk ik het, het cd'tje even cleaneren, zo direct. En eh, dan gaat het vast weer allemaal goed. Maar om nou te voorkomen eh, dat het helemaal misloopt vanavond... Eh, ga ik nog een nummer draaien van Pink. En dat is What About Een hele andere titel eigenlijk, hè? rights and serve our interests, and that no one should be judged. Every generation will be judged. So our searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and your soul never too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? We are chill. Nou, hoe zit het nou eigenlijk met ons, eh, luisteraars? Met u en ik. <laughs> Blijven we lekker eh, gezellig bij elkaar vanavond tot nu of twaalf. Ja, toch, gaan we toch doen. Denk kom ik hou u in de gaten hoor. Ik ben het eh, oog in de, in, de, in, de, in de lucht. Het eye, the eye in the sky. En ik word bijgestaan door die Alan Parsons Project of the Year met het nummer Hero. Ja, het zijn van mij echt helden. Ik eh, hou van dit soort eh, soort muziekluisteraars. Ik vind het gewoon, eh, ja, het pakt me in, hè, een beetje. <laughs> en ik pak het vanavond weer voor uit allemaal. Alleen is maar alleen zingt Rob de Nijs... en dan heeft hij een cover te pakken van David Gates... de liedzanger van Brad, want die had het over Lost Without Your Love.